7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Als alle kolencentrales in 2020 dicht moeten, kost dat 7 miljard euro. Staat in een rapport dat minister Kamp heeft laten maken... omdat hij binnenkort moet beslissen over de toekomst van kolencentrales. Nederland heeft er nog vijf. Sluiting betekent ook dat de CO2-uitstoot met 31% omlaag gaat, staat in het rapport, en dat de stroomvoorziening er niet door in gevaar komt. Wel wordt er dan minder stroom geleverd en gaat de prijs van elektriciteit in heel Europa erdoor omhoog. Meer dan de helft van de opladers voor mobiele telefoons zijn niet veilig. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft 41 USB-opladers onderzocht en er meteen 24 verboden. Er zijn veel klachten over USB-laders die verbranden of ontploffen. Vooral opladers uit China zijn vaak niet veilig, blijkt uit het onderzoek. Gebruik een oplader die bij de telefoon hoort, adviseert de NVWA. In Rotterdam is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer overleed op het balkon van een woning in Krooswijk. De politie heeft twee verdachten aangehouden. De FNV is bang voor groot banenverlies bij Tata Steel in IJmuiden. Als een fusie met de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp doorgaat... is de kans groot dat 4000 kantoormedewerkers hun baan verliezen, zegt de bond. Die verwacht dat het kantoorwerk naar Duitsland wordt overgeheveld. De 5000 productiemedewerkers bij Hoogovens zouden wel hun baan houden. Justitie looft een beloning uit van 25.000 euro voor de gouden tip... die leidt naar twee verdwenen mannen uit Landsmeer en uit Amsterdam. De mannen verdwenen vorige week. Volgens de politie is er mogelijk een verband tussen de zaken. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet gisteravond bewakingsbeelden zien uit Zaandam. Van een witte Audi waarin een van de mannen zou zijn ontvoerd. Mogelijk zijn ze betrokken bij een ripdeal om geld of drugs. Het weer, vanochtend wisselvallig, later op de dag meer buien en ook kans op onweer. Tot een graad of 18, de komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 4 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Beverwijk 4. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 3 kilometer.